Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump verhoogde importheffingen op buitenlands staal en aluminium van 25 naar 50 procent. De nieuwe heffingen gaan komende ochtend in. Trump heeft daarover een decreet getekend nadat hij eerder al de verhoging had aangekondigd. De VS is een belangrijke markt voor de Nederlandse staalsector. Vorig jaar exporteerde Nederland voor 3,3 miljard euro aan staal- en aluminiumproducten naar de VS. Trump wil met de heffingen naar eigen zeggen de staalindustrie in de VS beter beschermen. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft de Oekraïense president Zelensky uitgenodigd voor de NAVO-top, later deze maand in Den Haag. Dat bevestigen bronnen tegenover de NOS. Het is nog niet duidelijk bij welke onderdelen van de top Zelensky mag meepraten. Daarnaast bevestigde het Witte Huis afgelopen avond dat ook de Amerikaanse president Trump de NAVO-top zal bijwonen. Twee weken geleden had demissionair premier Schoof de komst van de Amerikaanse president al aangekondigd... na een telefoongesprek met hem. De Spaanse chauffeur die drie jaar geleden inreed op een barbecuefeest in Nieuw-Beierland... ontkent dat hij op dat moment een epileptische aanval had. Ook zegt hij dat hij nog nooit onder invloed heeft gereden... ondanks de sporen cocaïne die in zijn bloed zijn gevonden. Dat bleek op de eerste dag van de rechtszaak. Bij het ongeluk kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een ongeboren kind. In Suriname is de komende dag een, nationale, een dag van nationale rouw. Aanleiding is een bootongeluk van afgelopen zondag... waarbij zeven mensen om het leven kwamen. Over de oorzaak is nog veel onduidelijk. Lokale media schreven dat de boot plotseling kapseisde. Vlaggen op openbare gebouwen en op schepen zullen half stok hangen... Ook tekent de Surinaamse president Santokki het condoleanceregister. Het weer vanuit het westen trekt regen of motregen over. De temperatuur ligt rond de 13 graden. De komende dag is het ochtends bewolkt met in het oosten nog wat regen.